Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland krijgt naast Rotterdam op meer plekken zeehavenpolitie. In Zeeland en West-Brabant worden zij ingezet om drugscriminelen aan te pakken. Bijvoorbeeld in de havens van Vlissingen en Terneuzen. Daarbij werken ze samen met de douane. Het opsporingsonderzoek, dat komt dan bij de politie te liggen. En natuurlijk doen we dat in onderling overleg met elkaar. Maar de politie is daar verantwoordelijk voor. Dus eh, eh, de verdachten op te sporen en te kijken of we ook in de toekomst eh, kunnen voorkomen dat die cocaïne hier binnenkomt. De havens hebben vaak te maken met drugsladingen en criminelen die hun drugs opkomen halen. Er komt 4 miljoen vrij voor meer cameratoezicht, hogere hekken en trainingen voor agenten. Twintig automobilisten krijgen een boete van 359 euro... omdat ze achter het stuur foto's en filmpjes maakten... van een zwaar ongeluk op de A2. Gebeurde gisteravond toen een auto op een vrachtwagen knalde. De A2 werd een tijd afgesloten en toen zag de politie... dat er massaal foto's werden gemaakt door automobilisten op de andere rijbaan. Die krijgen binnenkort een boete op de mat. En tv-personality en ondernemer Peter Gillis van Massa is Kassa op SBS 6 wordt vervolgd voor belastingfraude. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij over zijn vakantieparkenbedrijf niet de goede informatie heeft doorgegeven aan de Belastingdienst. Een paar jaar geleden zijn er al meerdere vakantieparken van Gillis onderzocht. En het was een mooi privéconcert gisteravond in de achtertuin van Jelle in Den Haag. Tijdens een afscheidsfeestje. Hij emigreert naar Spanje. En toen kwam daar opeens Goldband voor een sessie. was een soort vriendendienstje. Het was via via geregeld. En gisteren was de enige dag dat de band nog vrij was. Dit weekend spelen ze alweer op drie Belgische festivals. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Dit weekend wordt het weer echt warm. Met morgen volop zon en 25 graden op de Wadden en 30 in Limburg.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 Nummertje 2 van deze alternatieve FM. En eh, daarmee komen we ook gelijk meteen in het live gedeelte aan. Ik zei net tegen Luc van het is bijna een jaarlijks terugkerend ritueel. Nou, dat lieg ik, want er zit toch nog wel wat, wat tussen. Maar ik weet wel Absoluut. Ja, want eh, Luc Nijman eh, is eh, vanavond de gast. Maar hij is niet alleen. Uh, is meege meegekomen. Dus, hallo. Hallo. <laughs> en ik zit ook meteen op zoekresultaten op onze eigen website. En dan zie ik hier ineens staan... Luc Nijman, live optreden 20 augustus 2021. Dus dat is al erg lang eh, geleden. Dus is alweer twee jaar terug. Wauw, twee jaar. twee jaar. Gaat sneller dan je denkt. Gaat dan toch sneller eh, dan je denkt. Wow. En dat eh, andere, dat is wel eens een, dat is ook wel grappig. Dat is een terugkerend foto wat ik altijd als <laughs> fotomoment ja. bij meneer Zuckerberg krijg als een van de twee jarig is, of Rai is jarig, of uh, Luc is jarig. Yeah. En dan vraagt die altijd, deel deze herinnering. En soms eh, gebeurt het dan wel eens eh, dat, ik dan weer eh, die foto weer, weer eens deel. Dus, Maar goed, dat is al wat, wat langer terug, kan ik me herinneren. Dus dat is al, denk ik, 2017, 16 die kant uit. Dus dat gaat wel heel erg ver terug. Maar ehm, blij dat jullie er zijn, in ieder geval. Bedankt voor het vragen. Ja. Het is altijd leuk om te komen. Ja, ja ehm, niets is zonder een reden. Want ik, ik weet dat jij een tijdje geleden ook actief bent geweest om materiaal eindelijk uit te gaan brengen. Ja. Zelfs eh, in de, eh, de, rol van redacteur bij 3 voor 12 heb ik daar nog aandacht aan besteed. Dus zelfs dat. Klopt, klopt ja. Want eh, dat materiaal dat was al wat ouder, maar dat ben je nu pas echt mee naar buiten gekomen. Precies, ja. Het is... ik ben iets van acht jaar bezig met, met het materiaal. En, en, en, en, manieren te ontdekken hoe je dat uitbrengt. Ja. Dus ik heb EP's uitgebracht met sommige van die liedjes. En ik dacht van, nou, ik zet hem in een, in een, in een mooie vorm. En dan wordt het die vier seizoenen. Vier seizoenen, eh, ja. dat was het, ja. ja. <laughs> Eh, dus ik heb eh, spring uitgebracht en zomer uitgebracht. Maar dan steekt dit bij, uh, bij uh, de, de <laughs> ja Maar winter heb ik een single uitgebracht. En dan uiteindelijk heb ik vorige maand de hele, ja jaar uitgebracht. Het hele jaar. Four Seasons of Love, Soul Love. Ja, ja. ga je er ook vanavond wat van laten horen? Ik, ik denk het wel ik denk dat is wel de bedoeling. Wij gaan wel wat nummers van de, van de album eh, ten hoogte brengen. Ja, dat lijkt mij een goed plan. Dan Uh, Annemarie, want eh, die is ook niet, niet helemaal onbekend. Want sterker nog, we hebben er iets over op onze eigen website nog wat, wat over gezegd. En dat is ook al van twee jaar terug. September? Klopt. September zo'n beetje. er staat hier een bericht, die ik zelf geplaatst heb natuurlijk. Annemarie uh, en Dick Pels brengen hun werk uit bij Chocolate Box Records. Yes. Yes. Dat is al een tijdje <laughs> terug, hè? Dat, dat, eh, dat je dat... Ja. Maar eh, ben je even goed nog actief bezig geweest daarna? Want ik ben het even uit het zicht verloren, maar... Ja, nou, er is natuurlijk heel veel gebeurd na de cd-presentatie. ja. Afgezien nog van de lockdowns die er waren. Ja, die waren er ook nog tussendoor, hè? Want het was een beetje, net een beetje een jaar van... Nou, we kunnen weer. En dan, het was een Holland in stilstaan jaar. Dat kan ik me nog herinneren van dat jaar. Ja. Dus- ja, en door allerlei eh, familieomstandigheden heb ik een tijdje niks gedaan. Mhm. Maar eh, de afgelopen maanden gaat het weer de goede kant op. Heb ik weer eh, tijd en energie en een nieuw nummer uitgebracht. Ja. Oh, dus, video uh, dus, uitgebracht. Eh, ja, ook nog. En de eh, video is bijna af. Ja. Bijna, oh, bijna, <laughs> ik uit. Zeggen, volgende week komt de nieuwe single uit. Ja. dat is heel fijn dat ik dat weet. Want dan kan ik weer die pet van, eh, van de redactiechef van 3 voor 12 weer even opzetten. Want oh, ja, je komt tenslotte uit Amsterdam, toch? Klopt. Zie kijk, ja, dan mag je <laughs> meegenomen worden. Dus, uh, dus, Amsterdam is, ja, dus, ja. dus, dus, dus nou, maar daar hebben we het zelf nog wel even buiten de uitzending ook nog even over. Want, maar goed dat, dat je in ieder geval weer gewoon bezig bent. Ja. Ja. Ehm, want er, eh, die samenwerking met, eh, met Luc is ook niks voor niks, denk ik. Toch? Als ik even jou aankijk, Annemarie. Ja, nee, dat is helemaal waar. Ik denk dat ik vier jaar geleden voor het eerst bij Lou kwam. Om, Eigenlijk om te vragen of hij eh, wat met mijn Engelse teksten kon helpen. Of hmm. om feedback kon geven. Nou, daar heb je aan hem wel een goede, denk ik. Ja. <laughs> ja, dat was niet zonder reden natuurlijk. Nee, nee. Ehm, ja. Maar ik was toen eigenlijk net begonnen met mijn eerste liedjes schrijven. Mhm. En eh, eigenlijk klikte het zo goed tussen ons dat we meteen alles zouden gaan doen. Dus niet alleen teksten, maar ook samen de nummers zouden gaan uitwerken. En... Ja, dan herinner ik ook nog een beetje van jouw verhaal. Dat je eigenlijk dat je eh, pas laat eigenlijk een beetje de muziek ontdekt hebt. Ja. Toch? Ja, nou ja, dat ik zelf ging zingen, eh, dat is al wel een tijd geleden. Hoewel ik volgens mij al begin dertig was toen ik mijn eerste zanglessen neem. Dus dat vinden heel veel mensen natuurlijk toch ook al laat. <laughs> Ja, <laughs> En daarna heel veel gezongen en een zangdocentenopleiding gedaan, veel les gegeven. Maar zelf schrijven is echt iets van de laatste vier, vijf jaar. Ja. Lukt dat? En het is ontzettend leuk. ik ben heel blij dat er op die manier elke keer toch weer ineens een, nieuw stapje... Hoe werkt dat bij, jou dan, eh, als ik even zo vrij ben om eh, daarnaar te vragen? Je bedoelt het songwriting? Schrijven, ja. Schrijven. Ja. Ehm, heb je ook zo'n een of ander dictafoontje waar je dan wat in zegt? Of een blokje met een pen erbij en dat hij op de gekste moment... Oh, dit moet piano. ik zo... Eh, <laughs> ja. ja. de piano is belangrijk. En natuurlijk tegenwoordig die telefoon waar je elk idee meteen even in kan zingen. Ja. Natuurlijk is dat handig. Ja. Zoiets. Ja, <laughs> ja. ja. Maar ik heb niet echt, eh, echt een vaste formule. Dat zou wel heel fijn zijn eigenlijk. <laughs> dat zou wel mooi zijn, ja. ja. Dat zou inderdaad wel mooi zijn, ja. Ja, maar ook, ook weer saai als je dat weet. Oh, dus het is wel fijn, denk ik, dat je dan niet weet. Dat, vind ik wel. nee, nou wat je natuurlijk ook merkt... is op een gegeven moment dan, dan heb je een, een dingetje gevonden... Maar wat voor jouzelf dan goed werkt. Mhm. Eh, en het leuke eh, van met iemand samenwerken vind ik dan... dat hij dan ook af en toe kan zeggen... probeer nu eens even iets anders. Ja, Niet elke keer weer die Nee, oké. Dus uh, Luc is wel een beetje de bewaker van dat, eh, dat het niet te eenzijdig eh, gaat worden. Ja, nou ja. in ieder geval weer nieuwe frisse blik op dingen. Hm? Ja. Okay. Ja. en ik vind het geweldig. Ik ben pas begonnen met schrijven, maar ik vind die, de, de liedjes heel mooi en vrij ingewikkeld. Het is een soort jazzy-achtig sfeer in, in de liedjes. Terwijl het is jazz achtig dingen. En eh, ze gaat soms eh, dingen doen wat ik denk van... wauw, ik zou dat nooit hebben bedacht. Eh, nee. Niet dat ik alles weet natuurlijk, maar ehm, dat, dat het you know, voor een... tussen aanhalingstekens beginnen, maar dat is geen beginnen. Ja. Er zit heel veel in. En het komt, weet je, songwriters... je ziet heel veel songwriters hier voorbij komen, denk ik. Ja. Het komt uit je. En ik zie in Annemarie, het komt uit haar. Ze heeft heel veel ideetjes en weet, weet wat ze wil eigenlijk. En het, um, ik vind dit is dat makkelijk? Dat iemand weet wat hij wil? Ja. ja? Dat is, dat, dat is leuk. Het dan is een zoektocht van hoe, oh, hoe, hoe maken we dat in het echt? Ja, eh, Voor de speakers. Ehm, dat het uitkomt. En dat, is mijn job, zeg maar, om, om dat waar te maken. En tussen de twee. Want dan kan ze zeggen van, ik, kan alles doen. En als ze zegt van, nee, dat is niet precies wat ik bedoel. Nou, scrap ermee en dan gaan we beginnen opnieuw. Ja. En dat hebben we een paar keer gedaan zelfs, met die nummers. Ja, ja. ja, en het fijne van Luke is dat hij echt heel goed kijkt en luistert naar wat voor mij werkt. Ja, oké. Dus, dus, hij, gaat, hij gaat, hij gaat er niet van door met je ideeën en, eh, en, en, er zijn eigen invulling aan Hij verplaatst jou, hij probeert zich te verplaatsen naar jou. Hij blijft elke keer goed intunen van... Aha. Is dit nog wat je wil? Ja. De magie van Luc Nijmel in ieder geval. Ja, ja, ja. <laughs> Dus- nou. nou. we gaan eh, zo dadelijk natuurlijk, eh, natuurlijk even naar jullie luisteren. Maar eerst draai ik nog sowieso twee nummers. En één ervan is van het album wat je in 2021 hebt uitgebracht is titelnummer van, eh, van het album, Inside. Heb je er nog iets over te vertellen? Je zou kunnen zeggen, eh, het gaat over de zoektocht eh, naar de stem van het hart. Dan heb ik er niks meer aan toe te voegen. Dan komt hij nu voorbij. choice coming from my heart inside, inside. The little voice I can't ignore, although it sounds unkind, telling me a deeper truth beyond the logic mind inside.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 Want als eh, jullie allemaal goed eh, kijken op uh, buis YouTube... of via de digitale televisiekanalen 40 en 1367 op respectievelijk Ziggo en KPN... dan kun je dat allemaal heel erg mooi volgen. de eerste twee nummers gaan gespeeld worden. En we beginnen met Sing. Couldn't sleep last night with the next day buzzing in my ears. Trouble funked my brain, played with all my fears. Haven't had this much fun in years. It's the mother of all intentions. The father you need. gone. time, no reason. al bij het eerste nummer al. Want dat is altijd, eh, dachten we van, nou, nou gaan we klappen. Maar in één klap ging je door naar Cowboys Lemons. Want dat, eh, ja, jullie speelden in één klap eh, door. Toen hield ik maar meteen in. Want ik denk, <laughs> voordat dat, <laughs> ga ik ineens klappen tijdens het... maar goed, de kop is eraf. In ieder geval, straks gaan we ze natuurlijk nog een keer horen. Maar nu nog niet. met een minuut of tien, dan komt het tweede blok voorbij. Maar eerst hebben we nog Muziek van Cherry Hayes. En dat nummer dat heet On My Mind. Buying all the clothes I like. I got my head dyed, my nails done. I got my nose pierced. And I, I, I get up early now. I even work out. Who would have thought I'd work out? you can. met uh, On My Mind. En eh, nee, dat is eh, wat ik eerder heb gedraaid. En dit is Marble Waves. En hun nieuwste heet Love Sick. En het is een, eigenlijk een soort variant op een murder ballad. Maar dan iets anders. het heeft te maken met wat liefdesverdriet kan doen in het uiterste geval. En dit is dan de uitwerking. dat het zelfs kan leiden tot moord. Dat is een beetje iets wat, wat de strekking van dit verhaal is. Er wordt toch eh, wel een eh, spanningsveld eh, gecreëerd door de mensen van Marble Waves.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 En die kennen we nog van een grijs verleden uh, All Queen. Want hij doet dat niet alleen met een Ferdinand Bakker, geloof ik. Doet hij dat samen. En dat is er ook een van All Queen. En ze hebben dat, op, ja, dat hebben ze samen gedaan. Lone heet het. En dat is het project met, met hun twee. En daar is dit uitgekomen, uit voortgekomen. Isolated Hero. Ehm, we gaan op eh, naar eh, de twee aan de andere kant. En inmiddels eh, heeft Luc de piano ingewisseld voor een gitaar. Dus dat dat is één. En uh, Annemarie zit nu achter de piano. Dus daar waar Luc heeft eh, gezeten. Dus ja, het wordt, eh, wordt leuk. En ik had net al stonden Marcus en ik van wanneer kunnen we klappen. Maar het was twee nummers achter elkaar. Maar nu gaan we toch even onder het, het nummer wat we zo dadelijk laten horen. Love in Blue. En als dat afgelopen is, dan gaan wij even beschaafd uh, yes, applausje geven. God, Love in Blue. Dat is het eerste nummer wat we nu laten horen van Luc Nijman en Annemarie. like the sun. This love is nothing like the moon. This love is nothing like the universe. This love I give in blue. shadow on the meek Love casts no shadow on the poor Love casts no shadow on the wealthy Love has no shadow behind closed doors no fury anymore I give you love in blue, blue. I give eerste nummer van het tweede blokje. Nu komt er een eh, kleins, eh, kleine eh, wisseling weer van de wacht. En is Luc weer achter de piano gekropen. Ja. En gaat Annemarie weer achter de zangmicrofoon staan. En het tweede nummer van dit tweede blokje van twee is Cinderella Story. Although it feels like it's stormy weather. We're gonna ride it out, oh, together. story waren ze voor dit moment. Zo direct eh, horen we ze natuurlijk nog in het eh, laatste uur met nog, eh, nog twee nummers. Maar we hebben natuurlijk ook nog nummers die we graag nog willen laten horen. En één ervan is bijvoorbeeld deze die vorige week al is uitgebracht. En dat is van, nou twee weken terug, Yellow Fox. En het nummer dat heet New York. I see people walking by with a desperate face Fox en New York hoorde je hier bij Alternative FM. We doen er nog eh, één en eh, die komt eh, toevallig ook uit deze plaats. Ehm, hoewel, hij is niet echt van oorsprong een zandwoorder. hij komt oorspronkelijk uit Alfa aan de Rijn. Rut Houweling, ook hij heeft vorige week weer een nieuwe single uitgebracht. is allemaal straks wat uit moet monden in een album dat heet Accidental Pictures... En tot aan het nieuws van 9 uur hoor je Feeling Alright. Here I'm sitting in the shade With nothing to hold on to The warm breeze whistling in the wires remembering towns I passed through. Back when the distant music played, and dreams were gonna come true. Before all that has transpired, before I paid my dues. signs, signs not speaking like they used to. Free from the pool of past desires, I watch the shadows of the clouds move in a lazy stillness that contains every summer.